Collega's komen te plaatsen en die verlenen dan in eerste instantie eerste hulp. Ehm, de twee personen die geraakt zijn, die zijn overleden en zijn onmiddellijk een eh, onderzoek gestart. De politie zegt op Twitter dat er veel vragen zijn over de twee slachtoffers. Zo zijn er geleiden dat ze van Turkse komaf zijn. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. De dader is nog steeds spoorloos. Morgen geeft Zelensky een speech aan de Tweede Kamer. De president van Oekraïne heeft inmiddels al aan twaalf landen een digitaal praatje gehouden... En op elke plek probeert hij een cultureel haakje te vinden. Zo verwees hij in Amerika naar Martin Luther King en in Londen naar Shakespeare. The question for us now is to be or not to be. You all know this Shakespeare question. For 13 days this question could be asked. Now I can give you a definitive answer. It is definitely yes to be. In zijn praatje van morgen zal hij ook naar overeenkomsten zoeken tussen Nederland en Oekraïne, zegt deze hoogleraar. Het kan zijn dat hij eh, ja, toch wel bij MH17 begint. Die weet dat Nederlanders daar een open zenuw hebben. En ook eh, omdat het dezelfde schuldige is. Eh, Rusland komt daar niet goed uit het verhaal. Morgenochtend zullen we het horen. Zanger Tom Parker van The Wanted is overleden. Hij was al een tijdje ziek. De zanger maakte anderhalf jaar geleden bekend dat hij leed aan een hersentumor die niet te verwijderen was. In Nederland scoorde The Wanted tien jaar geleden hits met Glad You Came, Lightning, Walks Like Rihanna en Show Me Love. Tom Parker was 33 jaar. Het kabinet gaat de snelweg A27 bij Utrecht, bij het natuurgebied Amelis Weert, toch verbreden. Het ligt gevoelig omdat er honderden bomen voor moeten worden gekapt. De minister van Infrastructuur zegt dat hij de bezwaren begrijpt... maar wil het toch omdat er nieuwe huizen moeten komen... en de bereikbaarheid van de stad moet beter. Het weer, vannacht bewolkt valt regen en dat de sneeuw. De temperatuur daalt naar het vriespunt. Morgen ook regen, later op de dag sneeuw. Die kan blijven liggen, dan 4 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. Help us without you I don't care what you said and what you've done You, you are still the one i so alone that night Want to hold you in my arms I see your eyes Shining so warm and bright Wanna fall into your charms I don't care what you said And what you've hij met The Sea of Love.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 The Sea of Love. het weer gezellig, hè, Fred hij. Zit naar Fred Heij met The Sea of Love. my moment qu'on l'a wish you could die. of Love. op de radio? Dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze.